Jan van der Putten met het NOS-journaal. De afgetreden VVD-wethouder Van Rij van Roermond zegt GroenLinks in die gemeente te beschikken over schokkende informatie. Fractieleider Smitsmans heeft naar eigen zeggen afgetapte telefoongesprekken kunnen beluisteren. Volgens haar bevatten die schokkende feiten over meerdere mensen. In de raadsvergadering wilde de GroenLinks-fractieleider opening van zaken geven. Tijdens een schorsing werd Smitsmans naar eigen zeggen gewaarschuwd dat ze vervolgd zou worden als ze haar mond open zou doen. In Florida hebben president Obama en zijn uitdager Romney hun derde en laatste debat gehouden voor de presidentsverkiezingen. Romney zei dat de VS de laatste jaren te weinig leiderschap heeft getoond. Een opvallend felle Obama verweet Romney zwalkende standpunten. In het debat stond het buitenland centraal, zo kwamen China, Iran en Afghanistan en Syrië voorbij. Romney bracht het gesprek ook vaak op de economie. De presidentsverkiezingen zijn over twee weken op 6 november. Binnen enkele maanden stuurt Frankrijk onbemande vliegtuigjes naar Mali... om de regering te helpen bij de strijd tegen extremisten. Dat meldt het Amerikaanse persbureau AP. Het noorden van Mali is in handen van extremisten die banden hebben met Al-Qaeda. Frankrijk en de VS zijn bang dat Mali zich ontwikkelt tot een tweede Afghanistan... waar radicale groepen terreuracties voorbereiden. Ook Duitsland wil meewerken om de extremisten uit het noorden van Mali te verjagen. Premier Katainen van Finland is op verkiezingscampagne belaagd door een man met een mes. Op een bijeenkomst in het westen van het land vertelde de man de premier over zijn problemen en haalde toen een mes tevoorschijn. Hij werd overmeesterd. De premier is ongedeerd. De verkiezingen voor de gemeenteraden in Finland zijn zondag. Ron Jans is ontslagen als trainer van de Belgische voetbalclub Standaard Luik. De Nederlander leed zondag met Standaard zijn zesde nederlaag in elf wedstrijden. De club staat inmiddels op de twaalfde plaats in de Belgische competitie. Ron Jans was vorig seizoen nog trainer van Heerenveen. Het weer, vanochtend grijs en nevelig, later op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A8 Zaandam richting Amsterdam... voor het knooppunt Komplein 2 kilometer. A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 2.